heb het goed gedaan, maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd, met een lach en tranen, zo voel ik mij vandaag. Geproefd van het leven, zoveel veel.